Volgens de Amerikaanse justitie heeft de medewerker van de politie Rotterdam in 2001 vertrouwelijke informatie over de aanbesteding doorgespeeld aan de Amerikaanse fabrikant. Daarvoor zou 15.000 dollar zijn betaald. Volgens Amerika kocht het KLPD een jaar later voor 2,4 miljoen dollar aan pepperspray bij het bedrijf. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat zich nu in de zaak verdiepen. De samenwerkende hulporganisaties denken nog zeker tot woensdag bezig te zijn met het terugbellen van mensen die tijdens de grote tv-actie geen gift konden overmaken voor Haiti. Afgelopen donderdag bleven ongeveer 185.000 telefoontjes onbeantwoord. Die mensen kregen vanwege de drukte niemand aan de lijn, maar konden wel hun naam en telefoonnummer achterlaten. Vrijwilligers van de samenwerkende hulporganisaties proberen ze vandaag en morgen allemaal terug te bellen, zodat ze alsnog een gift kunnen overmaken. Op zijn vroegst morgenmiddag denkt de SHO een nieuwe tussenstand te kunnen geven van het opgehaalde bedrag voor Haiti. In Rotterdam zijn acht mannen opgepakt voor de mishandeling van RET-personeel. De Rotterdammers van 16 tot 25 jaar gingen door het lint toen ze gisteravond werden aangehouden tijdens een controle op het Marconiplein. Vier RET-medewerkers raakten lichtgewond. Een van de verdachten had een honkbalknuppel en een mes bij zich. Ook werden schroevendraaiers en wiet in beslag genomen. Eerste divisieclub Haarlem is failliet verklaard. De club had tot vanmiddag de tijd om een investeerder te vinden die de schuld van 2 miljoen euro wilde overnemen, maar dat is niet gelukt. Haarlem dat laatste stond wordt direct uit de competitie gehaald. Alle uitslagen worden geschrapt. Haarlem werd opgericht in 1889, werd in 1946 landskampioen en degradeerde in 1990 uit de eredivisie. Het weer vanuit het noorden opklaringen. Vannacht wordt het koud, hier en daar tot min 10 graden.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 Al 20 jaar. Why? Why? Dit is 20 jaar ZFM. on the radio. Sing to me if you think you're lonely now. Wait a minute, this is too deep. Too deep. I gotta change the station so live in Zandvoort.